Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met het vrijgeven van ruim een miljard euro aan Libische tegoeden. Het geld was ondergebracht bij Britse banken. Volgens Groot-Brittannië kan de Libische Centrale Bank het geld snel tegemoet zien. Minister Heek zei dat het geld gebruikt kan worden voor humanitaire hulp en het uitbetalen van ambtenaren salarissen. Vorige week stemde de Veiligheidsraad al in met het beschikbaar stellen van ruim een miljard euro aan tegoeden die door de Verenigde Staten waren bevroren. Dat geld is bestemd voor de wederopbouw van het land. De Nationale Overgangsraad in Libië zei vorige week dat er op korte termijn 3,5 miljoen euro nodig is. Wereldwijd is naar schatting voor 70 miljard euro aan Libische tegoeden bevroren. Amnesty International zegt dat in Syrië de afgelopen maanden zeker 88 mensen in gevangenschap zijn overleden. Meer dan de helft van hen lijkt te zijn gemarteld. Het aantal is fors groter dan gewoonlijk door Amnesty wordt gerapporteerd. Alle doden vielen in de periode tussen april en midden augustus. Onder de doden waren tien kinderen. Volgens Amnesty heeft de stijging van het aantal doden in gevangenissen te maken met de protesten van de afgelopen maanden tegen het regime. Ook vandaag vielen in Syrië slachtoffers door hard ingrijpen van veiligheidstroepen. In de provincie Dara kwamen volgens activisten zes betogers om het leven en in de stad Goms één. En op de luchthaven van Miami is een man aangehouden met zeven slangen en drie schildpadden onder zijn kleren. Hij had de dieren in nylon zakjes vastgenaaid aan de binnenkant van zijn broek. De smokkelaar liep tegen de lamp toen hij door een lichaamscan moest. De slangen en schildpadden zijn in beslag genomen en de man is gearresteerd. Jaarlijks wordt er voor zo'n 7 miljard euro aan exotische dieren gesmokkeld. Het weer. Vannacht in het noorden en westen kans op een enkele bui.